met het NWS Journaal. De VVD wil dat het Openbaar Ministerie stopt met procesafspraken bij grote drugscriminelen. Bij dit soort deals ziet de verdachte af van een uitgebreide rechtszaak... in ruil voor een lagere strafeis. Dit scheelt het OM veel tijd, omdat de verdachte dan afziet van een deel van de verdediging. De VVD vindt dat dit soort deals soms kunnen... maar vindt dat dit niet bij grote drugscriminelen zou moeten gebeuren. Het extreme winterweer in de Verenigde Staten heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. Ruim een miljoen mensen zitten zonder stroom. Veel scholen en universiteiten houden vandaag de deuren dicht. En ook zijn veel vluchten in de VS geannuleerd. Ongeveer 118 miljoen mensen in de VS hebben te maken met het extreme winterse weer. Voor 23 staten was er een noodtoestand afgekondigd. Afgelopen weekend is er in 18 staten zeker 30 centimeter sneeuw gevallen, meldt de Amerikaanse Weerdienst. Een Britse methode om zwangere vrouwen van het roken af te helpen is in Nederland begonnen als proef. In de methode wordt een cadeaubon gebruikt in combinatie met gedragscoaching. In het Verenigd Koninkrijk wordt de beloning al jaren toegepast met bemoedigende resultaten. Vrouwen krijgen dan zo'n cadeaubon als ze een week, maand of jaar niet roken. Volgens experts heeft roken effect op het beloningssysteem van de hersenen... en wordt er met deze methode een alternatieve beloning geboden. Uit cijfers blijkt dat hier in Nederland zeker 10.000 vrouwen roken tijdens hun zwangerschap. En wie een boete krijgt van een scanauto doet er goed aan die even te controleren. Want jaarlijks worden vele duizenden parkeerboetes ingetrokken nadat er bezwaar is gemaakt. Blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. De krant kreeg cijfers van 18 gemeenten. Daarin blijkt dat ongeveer 1 op de 9 boetes van een scanauto wordt vernietigd. Op de boetes stond dan een verkeerde plaats of een verkeerde tijd van de overtreding aangegeven. Het weer, het is bewolkt en rond het vriespunt. In de land van de ochtend van Groningen tot de Achterhoek een beetje sneeuw. En die trekt weg naar Duitsland. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De verdachte ziet dan af van een uitgebreide rechtszaak in ruil voor een lagere strafeis. Het extreme winterweer in de Verenigde Staten heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. Ruim een miljoen mensen zitten zonder stroom scholen en universiteiten houden de deuren dicht en ook zijn veel vluchten in de VS geannuleerd. Een Britse methode om zwangere vrouwen van het roken af te helpen is in Nederland gestart als proef. In die methode wordt een cadeaubon gebruikt in combinatie met gedragscoaching. In het Verenigd Koninkrijk wordt de beloning al jaren toegepast met bemoedigende resultaten. Het weer, het is bewolkt en rond het vriespunt in de loop van de ochtend van Groningen tot de Achterhoek een beetje sneeuw. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit is ZFM. The whispers in the morning Of lovers sleeping tight All rolling by like thunder now As I to your seems I'm falling.